Voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rekentoets telt voortaan niet meer mee voor het VWO-diploma. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel hierover van minister Slop. In het regeerakkoord was al afgesproken dat de rekentoets plaatsmaakt voor een alternatief. Maar op het VWO kon een onvoldoende voor de toets nog steeds betekenen dat een leerling zijn diploma niet haalde. In de rest van het voortgezet onderwijs telt de omstreden toets al sinds 2016 niet meer mee. Premier Rutte reageert fel op de kritiek van Rusland op het MH17-onderzoek. De Russische ambassadeur zei dat informatie die zijn land aanlevert... minder serieus wordt genomen dan die van anderen. Ik laat mij dit niet zeggen, reageert Rutte. Ik werp dit verre van mij. Ook minister Grapperhaus zegt dat de beschuldiging van de Russische ambassadeur onterecht is. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de mogelijkheden voor een verbod op motorclub No Surrender. Er lopen ook al zaken om de motorclubs Bandidos en Satudara te verbieden. Zo wil het OM de criminaliteit rond motorclubs tegengaan. De leider van No Surrender, Henk Kuipers, werd deze week opgepakt... op verdenking van onder meer mishandeling, afpersing en diefstal met geweld. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten. De PVV-lijsttrekker in Rotterdam, Geza Hegedus, wordt na één dag alweer vervangen. Volgens partijleider Wilders gebeurt dat vanwege onaanvaardbare informatie over hem. Vandaag doken er berichten op dat Hegedus extreemrechtse sympathieën heeft. Ook heeft hij op Facebook de Britse holocaustontkenner David Irving gefeliciteerd en nog vele productieve jaren toegewenst. Volgende week maakt de PVV de nieuwe lijsttrekker in Rotterdam bekend. De aangekondigde stakingen bij luchtvaartmaatschappij Ryanair gaan voorlopig niet door. Topman O'Leary wil toch praten met de pilotenvakbonden... en die hebben daarom de aangekondigde stakingen opgeschort, ook die van vanmiddag in Italië. Het weer. Vanavond is het overwegend droog. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen hier en daar buien. Mogelijk met natte sneeuw of hagel. En het wordt 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een rommelige avondspits met eh, enkele files met veel vertraging. Zoals eh, op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Amersfoort Noord. 25 minuten erbij. De weg is wel weer vrij. Een kapotte auto op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Apkoude en Breukelen 25 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Knoop het Prins Klausplein en Knoop het Ketelplein. Een half uur over 13 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid een kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen tussen Reewijk en Nieuwebrug 10 minuten. 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Prins Alexander. 8 kilometer file. 9 kilometer op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en knopen Een half uur vertraging. Nog meer vertraging richting hoek van Holland op de A20 vanuit Gouda tussen het Gouwen en Terbrechtseplein. Drie kwartier ruim erbij. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopen Gorkum 10 kilometer. Drie kwartier vertraging. Breda richting Utrecht tussen Knopen Gorkum en Lexmond. 40 minuten nog eens erbij over 8 kilometer. En dat komt door de spoedreparatie op de A27 eh, Gorkum richting Utrecht. En Utrecht richting Gorkum is de weg helemaal dicht bij knooppunt Everdingen. Omrijden via de A15 en de A2.